Dus het komt in mindering op de taakstelling van de periode daarna. ik. het betoog van de wethouder klopt als na dat jaar wordt besloten om door te gaan met huisvesting in het spalier. Dan zijn we namelijk bij het oorspronkelijke plan zoals dat u ligt. Als na een half jaar of na een jaar wordt besloten we stoppen met die huisvesting, heeft u daar mensen in dat huis zitten, 40 namelijk, waarvan u de 18 al heeft gehuisvest en dus 18 al te huisvesten bent voor het jaar daarna. Dus dan bent u boven uw taakstelling aan het huisvesten en komt u uw toezegging niet na. De wethouder heeft daar een antwoord op gegeven. Ik constateer dat u het niet met elkaar eens bent, meneer Hendricks. Ja. Omwille van het tijdstip van de vergadering en de uitvoerigheid van de argumenten die al een paar keer zijn herhaald, is mijn beeld dat het debat volledig, uitvoerig en uitbundig zelfs is geweest. En daarmee wil ik dat ook afronden nu. Dat betekent dat wij tot stemming overgaan. En eh, het enthousiasme, eh, hoofdelijke stemming. Hoofdelijke stemming. Gaan we dat doen? Um, wij brengen allereerst het abonnement in stemming. Het abonnement bij hand opsteken. Ehm, excuses, hoofdelijke stemming. <laughs> Mevrouw Geurenson. Teken. Meneer Hendricks. Tegen. Meneer Hermsen. Voor. Meneer Kramer. Tegen. Meneer Kroonsberg. Voor. Meneer Metters. Voor. Meneer Paap. Voor. Mevrouw van der Plas. Voor. Meneer Poster. Voor. Meneer Sandbergen. Voor. Meneer Steegman. Voor. Meneer Tonen. Voor. Mevrouw van der Veld. Tegen. Meneer Veldwies. Voor. Meneer De Vries is niet aanwezig. Uh, meneer Cohen. Tegen. Meneer Demmers. Tegen. Dat betekent dat het abonnement is aangenomen met 10 stemmen voor en 6 tegen. Dat betekent dat het raadsvoorstel, zoals ik dat nu in stemming breng, is gewijzigd door dit abonnement. En dat gewijzigde raadsvoorstel breng ik in stemming. En ik denk dat mevrouw Geurenson gaat zeggen, graag hoofdelijk. Ook dat, voorzitter, maar ik had al zoiets van... doordat het eh, amendement verstrekkender is dan het oorspronkelijk raadsbesluit... dat er hiermee dus het besluit ook direct genomen is. Ehm, in mijn beleving is dat niet zo, maar voor de zekerheid gaan we toch even stemmen. Ja. Prima. Want eh, één keer extra kan nooit kwaad. We gaan opnieuw eh, de ronde doen. Ik breng dus het geamendeerde raadsvoorstel in stemming. Mevrouw Geurenson. Tegen. Meneer Hendricks. Tegen. Meneer Hermsen. Voor. Meneer Kramer. Tegen. Meneer Kroonsberg. Voor. Meneer Metters. Voor. Meneer Paap. Voor. Mevrouw van der Plas. Voor. Meneer Poster. Voor. Meneer Sandbergen. Voor. Meneer Steegman. Voor. Meneer Tonen. Voor. Mevrouw van der Veld. Tegen. Meneer Veldwisch, Voor. Meneer Cohen. Tegen. Meneer Demmers. Tegen. Dat betekent dat het gewijzigde raadsvoorstel ook is aangenomen in dezelfde stemverhouding 10 voor 6 tegen. Dat betekent dat ik de beraadslaging over dit onderdeel sluit. En ik doorga naar het agendapunt 5 en dat is renovatie Gertenbach College. Eh, in de commissie is het eh, besproken en de Partij van de Voorzitter, voorstel van orde. Misschien even een korte schorsing? Um, dat, dat mag. Ehm. Ik dacht dat de halve tribune nou leeg liep, voorzitter, maar dat valt mee, dus uh, laat maar. Zullen we doorgaan? Ja. Renovatie Gertenbach College. Uh, Partij van de Arbeid heeft gevraagd om behandeling in het plenair debat. Mag ik u als eerste het woord geven, meneer Tonen of meneer Paap? Ja, voorzitter, eh, dank u wel. Eh, in de commissievergadering hebben we inderdaad gezegd van... Eh, het is voor ons geen hamerstuk, omdat we denken dat dit een belangrijk voorstel is... wat in ieder geval ook in deze raad aan de orde zou moeten komen. Waarbij we in eerste instantie onze grote complimenten willen aanbrengen aan het college in het algemeen... en de portefeuillehouder in bijzonder voor het doorzetten en het bereikt resultaat. Althans, als de Raad ermee gaat instemmen. Wat wij van harte hopen. En we zijn blij dat het voorstel er uiteindelijk ligt. Maar er zijn een paar dingen die, eh, die, ons wel, eh, die wij wel opmerkelijk vinden. Ehm, en een daarvan is, eh, ik zeg het maar recht vooruit. Ehm, in het verleden hebben de coalitiepartij D66, bezet, maar vooral het CDA... nog alles een keer op dit dossier dwars gelegen. Ehm, ik vond het ook grappig, dat, oh, grappig, maar ik vond het nou saillant, dat ik het zo zeggen, dat de heer in de commissievergadering met veel uh, aplomb een verhaal vertelde over wat men in februari 2014 wel niet als D66 heeft gezegd. Ik weet niet waar, want ik heb, nog, ik heb dingen bandjes nageluisterd, maar ik kon het niet vinden. Ja, interruptie, ehm, voorzitter. Ja, dat staat op onze website. Kunt u het nakijken. Oh, u heeft op uw wedstrijd gezet? Ja, ja, dat was ook, en het was ook in het Zandvoortse krant, het interview, dus dan kunt u het oh, even nalezen. Was, oh, dat was, dat was dus in het kader van de, van de verkiezingen, begrijp ik nu. Ja, want wat opviel is dat de onderwijspartij over Trettenbach nou niks in zijn verkiezingsprogramma had staan. Dus u had wel wat goed te maken, denk ik. Ehm, maar ja, u had het over, over het rapport van de rekenkamer eh, in de commissie. En daar uh, gaf u het vorige college. vorig college is toch enigszins onderuit de zak van... kijk eens wat de rekenkamer schrijft waar u in gebreken bent gebleven. Eh, als je goed naar het rapport van de rekenkamer kijkt, dan zie je een paar dingen. Eén ding is dat de rekenkamer constateert dat de raad bij herhaling eh, zelf met nieuwe voorstellen is gekomen. Dus niet geantimeerd vanuit het college, maar door de raad zelf. Eh, en gewoon eigen initiatief daar, eh, daar, eh, daar eh, met, met, met, dingen, met dingen aan komen zeilen. zonder enige consistentie. Een ander opvallend iets bij het rekenkamerrapport, en dat zou de heer, Hendrik, de, de, de zich moeten herinneren uit de behandeling van dat ding van de rekenkamer. Nou, opvallend daarbij is ook dat de, de toenmalige portefeuillehouders in het kader van dat rekenkamerrapport niet eens zijn gehoord. Het is een rapport met, eh, met veel maren en mitsen, maar vooral met heel veel tekortkomingen. Omdat men niet heeft eh, onderkend hoeveel partijen daarbij eh, mee, mee te maken hebben gehad. en om nog ietsje verder terug te gaan. Er was ooit dus een raadslid, meneer Van Leeuwen van D66, en die was, zat in de Raad van Commissarissen van het Noordzeecollege, de voorganger van Dunamare. En diezelfde meneer Van Leeuwen van D66 is zelfs enige jaren wethouder van eh, onderwijs geweest namens OPZ in deze gemeenteraad. Dus je zou misschien nog eens met hem een babbel op kunnen zetten. Uh, voorzitter, gezien, eh, gezien de tijd en, en het, het, het, het, hele belangrijke onderwerp wat we net besproken hebben... en, en dit voorstel, daar kunnen wij zeggen van ja, wij kunnen, je zou van alles nog wat kunnen bespreken. En hoe zat het nou met het achterstallig onderhoud? En wat, wat komt er allemaal niet bij kijken? Nee, wij zijn eh, uitermate blij dat dit, eh, als dit voorstel wordt aangenomen, want dan weten we dat voortgezet onderwijs in Zandvoort gewaarborgd blijft. En dat is heel belangrijk voor onze huidige jonge Zandvoorts ingezetenen. Meneer Toner, u heeft nog een interruptie. Meneer Sandbergen. Voorzitter, eh, de heer Tonen heeft het over eh, de heer Van Leeuwen. Als wethouder eh, van onderwijs. De heer Van Leeuwen was in die periode wethouder namens OPZ en niet namens D66. Dan heeft u niet goed geluisterd, want ik zei dat het lid van D66, de heer Van Leeuwen, namens OPZ wethouder was, onder andere op onderwijs. <laughs> Wilt u het hier nog nalezen? Kom maar, maar kom maar kijken. Hier staat het. Ehm, Voorzitter, maar wat, wat, ik, van, wat, wat ik van groot belang vind is... Ehm, en dat zei ik net al voor jongeren, uh, Zandvoorts ingezetenen die, eh, met, met kinderen... Ehm, die voortgezet onderwijs in Zandvoort kunnen blijven genieten. Ehm, we zijn bovendien een voorziening <clears throat> die in de regio hoogstaat staat aangeschreven. Eh, er komen ook eh, veel kinderen van rondom Zandvoort naar Zandvoort toe. en het is ook als mensen zich, jongeren zich in Zandvoort zouden willen vestigen, is het van uitermate groot belang dat met het hele voorzieningpakket wat je hebt, dat daar ook voortgezet onderwijs bij zit. Dus in die zin is het, eh, is het eh, een, eh, een historisch besluit, durf ik gerust te zeggen. En ik weet dat de heer Demmers in het verleden wel zei van ja, maar moet dat nou al die mensen van buiten Zandvoort? ja, dat moet en dat is alleen maar goed. Want als Haarlem zou zeggen wij willen die Zandvoortse leerlingen niet meer in Haarlem op school, dan hadden wij een gigantisch probleem in Zandvoort. Dus het is goed dat dit gebeurt. Goed dat wij zo'n mooie school hebben en dat die hier blijft. En ik hoop tot in lengte van jaren. Dank u wel. Dank u wel meneer Tonen. Iemand behoefte om te reageren? Meneer Hermsen? Nou, meneer Tonen, hartelijk dank. Ik eh, u heeft, sluit heel goed aan bij het betoog wat ik heb gedaan in de commissievergadering. Ehm, ja, eh, het rekenkamerrapport eh, spreekt voor de rekenkamer zelf. En de conclusie en de aanbeveling die erin zitten heb ik inderdaad gelezen. Die kunt u ook nalezen. Ik zal daar ook verder niet op ingaan. Ik, ik merk dat u achter het standpunt staat en achter het standpunt van het college. Dus waarvoor dank. En ik hoop dat u dan graag met ons voor wil stemmen. Mevrouw van der Veld. Ja, ik, eh, ik moet u eerlijk eh, zeggen, wij, wij hebben nogmaals over dit onderwerp gesproken. We waren in de eerste instantie echt... Eh, ja, voor die financiën, het was weer 500.000 extra. onze financiële voorzichtigheid, ja, waren we een beetje toch de hoede van de porseleinkast aan het worden. binnen de fractie hebben we het dus nogmaals besproken. En wij zijn wel van mening dat ja, deze financiering dan toch maar weer extra moet gebeuren. Omdat het wel eh, een voorziening is die uh, ervoor toedraagt, sorry, wordt laat. Die toedraagt tot een, eh, een, ja, het voortgaan van het voortgezet onderwijs binnen Zandvoort, waar wij wel een voorstander voor zijn. We vinden het alleen ja, oprecht jammer dat er toch weer een overschrijding is te constateren in het bedrag wat ooit geraamd is. Dank u wel, mevrouw Van Veld. Meneer Paap. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Uh, we hebben natuurlijk al meerdere jaren in ons algemene beschouwing aangegeven eh, dat we de Gettenbach uh, wilden behouden. Al zou het anderhalf miljoen kosten. Nou, we zitten er niet veel vanaf, 1,3 totaal. Dus we hadden een goede inschatting al die jaren al een beetje gemaakt. Dus we zijn heel blij eh, met dit voorstel. En eh, ja, ik kan een heel verhaal maken. Ik heb dat hier, maar gezien de tijd doe ik dat niet, voorzitter. Dus we ondersteunen van harte eh, dit raadsvoorstel. Dank u wel. Iemand anders nog? Heeft de portefeuillehouder na alle complimenten nog behoefte om te reageren? Nou nee, en uh, het enige wat ik, wat ik wel zou willen zeggen, ik denk ook namens eh, het schoolbestuur van Dunamade, voor zover ik voor hen kan spreken, dat ik natuurlijk heel blij ben met de brede steun die in de commissievergadering is uitgesproken en ook hier vanavond. Het is denk ik heel goed voor Zandvoort dat, eh, eh, dat het Gertenbach behouden blijft voor Zandvoort. En ik denk ook dat het voor de leerlingen, ook de toekomstige leerlingen van de school, een genot zal zijn om in de gerenoveerde school les te kunnen krijgen. Dus dank. Dank u wel. Ik kijk rond, we gaan stemmen. Bij hand opsteken graag. Wie is voor het raadsvoorstel renovatie Wim Gettenbach College? Ik constateer dat dat unaniem is. Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 6, ingekomen post. Zijn er vragen over de wijze van afdoening? Dat is niet het geval, al dus besloten het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2016. Vragen of opmerkingen? Dat is niet het geval, dan is het verslag vastgesteld en dan kom ik tot de sluiting van deze bijeenkomst. Ik dank u hartelijk voor uw inbreng. Ik wens u wel thuis en uw geduld. Dank u wel. wel voor de raadsvergaderingen. Hey, eh, dankjewel voor de raadsvergaderingen van eh, dinsdag 23 februari. En, eh, excuses voor de lange schorsing.